Zes uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Italië blijkt uit een stemming over de jaarrekening dat premier Berlusconi niet meer kan rekenen op een meerderheid in het parlement. De Italiaanse Tweede Kamer keurde de jaarrekening over 2010 goed, maar een meerderheid van de leden onthield zich van stemming. De leider van de oppositie heeft Berlusconi opgeroepen om af te, af te treden. Later vandaag komt er misschien een vertrouwensstemming over Berlusconi, maar mogelijk besluit hij zelf de handdoek in de ring te gooien. De groei van de Nederlandse economie valt in deze helft van het jaar vrijwel stil. Dat voorspelt de Nederlandse bank op basis van een nieuw rekenmodel. Daarmee kan DNB naar eigen zeggen een betrouwbare voorspelling doen voor een lopend kwartaal. In het derde kwartaal groeide de economie nog met 0,2 procent. DNB verwacht dat er in het laatste kwartaal sprake zal zijn van een krimp van 0,1 procent. In het noorden en westen van het land zijn bedrijven en huizen doorzocht in verband met illegale handel in rundersperma. De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit doet samen met justitie onderzoek. Bij de huiszoekingen is rundersperma, apparatuur om sperma mee te winnen en bedrijfsadministratie in beslag genomen. Vermoed wordt dat een veehouder illegaal verkregen sperma aan andere rundveebedrijven verkoopt. Dat is gevaarlijk omdat er dan dierziekten kunnen worden verspreid. Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt te weinig voor de missie in Afghanistan uit te breiden buiten Kunduz. Het kabinet wil onderzoeken of ook agenten uit andere provincies in Kunduz kunnen worden getraind en of ook grenspolitie kan worden opgeleid. PvdA, SP en PVV waren al helemaal tegen de missie en nu laten GroenLinks en de ChristenUnie zich kritisch uit over uitbreiding naar mensen buiten Kunduz. En dat is een Kamermeerderheid. Het weer, steeds meer opklaringen en nevel. De temperatuur daalt vanavond naar 6 tot 10 graden. Morgen eerst grijs, maar in de loop van de dag meer zon, dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een rommelige avondspits met vrij veel ongelukken. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Laren en Muiderslot. 12 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopend Deil 8. A9 richting Diemen voor Knopend Diemen 7. Op de A10 West richting Den Haag tussen Dafrit en Knopend De Nieuwe Meer 6.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 I already know. I already know. I out from him. now uh. there's just no chance. No chance. You and me. You and me. They'll never be. Don't it make you sad? about it? Tell me you love me. damage is done, oh, so I guess I believe that.